Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Geert Wilders is op alle punten vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Hij is niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. De uitspraken van PVV-leider Wilders waren volgens de rechter toelaatbaar in de context van het maatschappelijk debat. De rechtbank noemde een aantal citaten en de film Fitna grof en denigrerend en daardoor in principe discriminerend. In Fitna zijn bovendien beelden te zien die kwetsend en chockerend zijn. Maar de uitlatingen van Wilders passen wel binnen de maatschappelijke discussie over de multiculturele samenleving. De rechtbank volgt met de uitspraak de lijn van het OM dat om vrijspraak had gevraagd. De mensen die aangifte deden tegen Wilders zijn teleurgesteld dat hij is vrijgesproken. Ze kunnen in Nederland niet in hoger beroep omdat beide procespartijen vrijspraak eisten en dat ook hebben gekregen. En daarmee is de zaak afgedaan. In Afghanistan moeten tientallen parlementsleden hun zetel opgeven wegens verkiezingsfraude. Tot die conclusie komt een speciaal gerechtshof in Kabul dat de verkiezingsuitslagen van vorig jaar onderzocht. Een flink aantal stemmen is ongeldig verklaard en de geldige stemmen zijn opnieuw geteld. Sommige parlementsleden hebben daardoor nu ruim 10.000 stemmen minder. Tegenstanders van de Afghaanse president Karzai zeggen dat hij het hof gebruikt om de oppositie uit te schakelen. De oppositie kreeg veel stemmen bij de verkiezingen in september en raakt nu mogelijk zijn sterke positie in het parlement kwijt. De werkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds januari gestegen. Vorige maand kwamen er volgens het CBS 8000 werklozen bij. Het zijn vooral vrouwen die niet aan de slag kunnen in de zorg en het onderwijs. Daar waren minder banen beschikbaar. Bij de overheid en defensie loopt het aantal banen terug. Er zijn nu zo'n 400.000 Nederlanders zonder baan. Vorig jaar daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend. Het weer, buien met kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam verknopend knooppunt 5. De A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. A15 Nijmegen Gorkum. Tussen Leerdam en Gorkum 3 kilometer.